Het toestel kon niet landen op de luchthaven in Port-au-Prince omdat het daar te druk was. De 72 hulpverleners en acht speurhonden aan boord van het toestel vertrekken nu morgen vroeg naar de hoofdstad van Haiti. Het reddingsteam blijft zo'n 10 dagen om onder het puin van de aardbeving te zoeken naar overlevenden. In de Amerikaanse staat Louisiana is de Amerikaanse zanger en liedjeschrijver Bobby Charles overleden. Een van zijn bekendste nummers is See You Later Alligator, dat in 1956 een wereldhit werd in de uitvoering van Bill Haley en de Comets. Bobby Charles schreef ook de Fats Domino klassieker Walking to New Orleans. De muziek van Bobby Charles is een mengeling van rhythm and blues, gezongen met een karakteristieke donkere stem, waardoor veel mensen dachten dat hij zwart was. Bobby Charles is 71 jaar geworden. Eurocommissaris Kroes moet begin volgende week op herhaling in het Europees Parlement. De socialistische en christendemocratische fracties vonden haar optreden van afgelopen middag te zwak. Waarschijnlijk vonden ze dat Kroes zich niet goed genoeg had voorbereid. Alle kandidaatcommissarissen moeten bij een hoorzitting verschijnen voordat ze worden benoemd. Kroes moet de nieuwe eurocommissaris voor digitale agenda worden. De twijfel over de liberaal Kroes lijkt een politieke achtergrond te hebben. Eerder deze week kwamen twee christendemocratische en een socialistische kandidaat in zwaar weer terecht in het parlement. Michaela Krajicek heeft ook de tweede kwalificatieronde van de Australian Open overleefd. In Melbourne versloeg ze de 15-jarige Britse Laura Robson in twee sets. Krajcek heeft nu nog één overwinning nodig om mee te mogen doen aan het hoofdtoernooi. Vorig jaar deed ze niet mee in Australië vanwege een blessure. In 2006 behaalde ze haar beste resultaat tot nu toe.